Clemens Peters met het NOS-journaal. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres... heeft oud-minister Sigrid Kaag benoemd tot VN-gezant voor het Midden-Oosten. Kaag zal ook haar huidige rol als gezant voor de wederopbouw van de Gazastrook... van de VN blijven vervullen, meldt een VN-woordvoerder. De benoeming van Kaag is voor enkele maanden. Guterres is nog op zoek naar een permanente vervanger voor Thor Wennesland... die eind vorig jaar aftrad na de functie vier jaar te hebben bekleed. Kaag was in het verder verleden ook al werkzaam voor de Verenigde Naties. In het hoofdbureau van politie in Utrecht is vanmiddag niets verdachts gevonden. Er werden daar twee voorwerpen onderzocht die een verwarde vrouw daar neer zou hebben gelegd. De vrouw drong rond twee uur vanmiddag schreeuwend het politiebureau aan het paardenveld binnen. Uit voorzorg werd het politiebureau ontruimd. Na twee uur werd de, politie, werd de vrouw aangehouden. Bij een onderzoek naar corruptie in Hongarije is een inval gedaan bij de anticorruptieautoriteit. Het hoofd daarvan wordt verdacht van corruptie en machtsmisbruik. En ook zijn huis is doorzocht. De topman zegt dat hij onschuldig is, maar dat zijn vrouw wel af en toe gebruik maakt van de dienstauto. En volgens hem is de inval politiek gemotiveerd. De EU zei op 31 december dat Hongarije 1 miljard euro aan Europese steun kwijtraakt. De tegoeden waren al bevroren sinds 2022, omdat de EU vindt dat het land onder meer te weinig doet tegen corruptie. Op een veiling in de Verenigde Staten is een Olympische gouden medaille uit 1904 geveild voor ruim een half miljoen dollar. De medaille is uitgereikt op de Olympische Spelen van St. Louis in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de medailles van tegenwoordig is deze medaille van massief goud. Hij werd uitgereikt aan de Amerikaan Fred Shuley, die een won op de 110 meter horde. Het weer. Vanavond en vannacht breidt de mist zich weer over heel het land uit. Het vriest op de meeste plaatsen licht met temperaturen tot min 2 graden. Morgen grijs met nevel en mist. In de middag breekt de zon door.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 So pitch your love and lie in the ditches. P.S. Hugs and kisses. And when Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Listen, you're a beautiful girl going to go but I just don't want to waste my time. you, there's nothing in this world.